In het bouwwerk hing onder meer nog een Duitsstalige gebruiksaanwijzing met aarde bedekt. Er komt overleg met de provincie en Erfgoed Nederland over wat er met de bunker moet gebeuren. Op de US Open heeft Novak Djokovic zich als eerste geplaatst voor de finale. De Servische tennisser won in vijf sets van Roger Federer. De Zwitser had in de vijfde set twee matchpoints op eigen service, maar kon die niet verzilveren. Djokovic pakte de laatste set uiteindelijk met 7-5. In de finale moet Djokovic het opnemen tegen de winnaar van de andere halve finale. Die gaat tussen Andy Murray en Rafael Nadal. Door de overvloedige regen van de afgelopen week is de mannenfinale verplaatst naar maandag. Morgen is de vrouwenfinale. Het weer in de loop van de nacht wordt het overal droog en de temperatuur daalt naar zo'n 16 graden.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 Er zijn berichten dat in de stad nog wel wordt gevochten. De havenstad Zinjibar werd bijna vier maanden geleden veroverd door islamitische strijders die banden zouden hebben met een tak van Al-Qaeda. Volgens Saleh hebben Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten de aanvallen van het leger ondersteund, onder meer met verkenningsvluchten. In Jemen wordt al maanden geprotesteerd tegen het regime van Saleh, die momenteel in Saoedi-Arabië is. Amerika is bang dat door de onrust Al-Qaeda zijn positie in het land kan versterken. Tegenstanders van Saleh zeggen dat de president de dreiging van militante moslims overdrijft om de steun van Amerika te behouden. Het zware onweer dat de afgelopen avond over het land trok heeft vooral in de regio Utrecht voor overlast gezorgd. Bij Bunnik belandde een boom op het spoor waardoor een trein en de bovenleiding beschadigd raakten. Op de snelwegen bij Utrecht stopten automobilisten op de vluchtstrook vanwege de zware regenval. In de regio waren